Lars Militsen met het NOS-journaal. Op meerdere plekken in Limburg zijn feesttenten ontruimd vanwege sneeuw op het dak. Het gebeurde onder meer in Heerlen. Daar moesten feestgangers rond 8 uur vertrekken. Twee uur later kwam het doek deels naar beneden. Ook in Kerkrade zijn tenten ontruimd. Het winterse weer zorgde ook voor problemen in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Twaalf grote praalwagens kunnen door de sneeuw niet weg. Ze blijven de hele nacht in de binnenstad staan. In Libanon zijn vier mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. Die aanval was volgens Israël gericht tegen de Palestijnse terreurbeweging Islamitische Jihad. De vier zaten in een auto die onder vuur werd genomen door een Israëlische drone, melden staatsmedia. Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit in buurland Libanon... ondanks dat er formeel een wapenstilstand is tussen Israël en Hezbollah. Ook zaterdagavond waren er aanvallen. Die waren volgens Israël gericht op wapendepots en raketinstallaties van Hezbollah. Bij een woningbrand in Den Haag zijn vijf mensen gewond geraakt. Ze hadden te veel rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond afgelopen avond aan de achterkant van een eensgezinswoning. Inmiddels is het vuur onder controle. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van die woningbrand in Den Haag. De woning is voorlopig niet bewoonbaar. Nederland is opnieuw gestegen in het medailleklassement van de winterspelen. Binnen een dag ging Nederland van plek 7 naar plek 4. Dat is dankzij de schaatsmedailles afgelopen dag op de 500 meter voor Femke Kok en Jutta Leerdam. In totaal haalde Team NL tot nu toe 5 keer goud, 5 keer zilver en 1 keer brons. De nummer 1 in het medailleklassement is Noorwegen met 26 medailles.